Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vandaag gaan er nieuwe reisregels in. Iedereen die uit een geel gebied terugkomt naar Nederland heeft een coronabewijs nodig. En als je niet gevaccineerd bent of onlangs corona hebt gehad... dan moet je je op vakantie laten testen als je ouder bent dan 12. Dus ook gezinnen bij wie de kinderen nog niet gevaccineerd zijn... moeten eerst nog even langs de teststraat. Wanneer eh, gaat u terug? Woensdag. Woensdag. Dus voor die tijd toch testen? Hangt er vanaf. Ik ben er nog niet over uit eigenlijk, nee. nee. Als het heel moeilijk is en het kost heel veel tijd, vind ik het echt zonde. Ja, ik vind het op zich wel goed dat ze die regels stellen. Maar je verwacht dan eigenlijk ook dat er iets van handhaving is. omdat ze dat in het buitenland eigenlijk helemaal niet gezien hebben... Heb ik, denk ik ook, ja, ze kunnen het wel stellen, maar ze gaan het toch niet handhaven. Nou, dat valt nog tegen. De Nederlandse marechaussee zegt met mobiele teams op de weg te controleren... of terugkerende vakantiegangers een geldig coronabewijs hebben. De Taliban hebben in Afghanistan de grote stad Kunduz ingenomen, in het noorden van het land. De Afghaanse regeringstroepen hebben zich volgens verschillende media teruggetrokken. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. De afgelopen dagen werden al twee andere belangrijke Afghaanse steden ingenomen door de Taliban. En in Budapest is een 19-jarige Nederlander om het leven gekomen na een val van een brug. De man zou vrijdagochtend op de ijzeren constructie van de brug over de Donau zijn geklommen om daar een foto te maken. Hij gleed uit en kwam hard op het wegdek van de brug terecht, waarna hij overleed. En de Olympische Spelen zitten er voor Nederland op. Vannacht werden de laatste medailles opgehaald. Grote verrassing was Abdi Nageye. Hij pakte zilver op de marathon. Op de laatste meters hielp hij zijn Belgische trainingsmaatje de bronzen medaille te halen. Abdi Nageye moet hier het zilver veiligstellen en loodst om de bel naar brons. Wat is dit fantastisch! Wat een resultaat! voor Nederland. Zilver op de marathon. En oh, dit is echt schitterend. Er was ook succes voor de baanwielrenners. Kirsten Wild en Harry Lavrijsen pakten allebei brons. En daarmee heeft Nederland deze Spelen 36 medailles gehaald. Nog nooit haalde Team NL er zoveel. Het weer nog, af en toe wat zon vandaag, maar vooral veel buien met soms ook onweer. Het wordt vanmiddag een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 om wat eh, over de tuin te gaan doen. Eh, ja, in deze aflevering luisteren we naar jazzmuzikanten... hoe ze hun tuin beleven. Nou, in die tuin, daar kan ook van alles gebeuren natuurlijk. en je komt er allerlei dingen tegen. Van bloemen, bijen, vlinders, sprinkhanen. En eh, er zijn ook nogal wat verschillende soorten tuinen. Een eh, Chinese tuin of een eh, tuin of een Engelse tuin of een... Uh, nou, te veel soorten om op te noemen. En, soms regent het ook nog wel eens in de tuin, zoals de laatste dagen het geval is. Kortom, een mooi thema voor een zomerse jazz-uitzending. En je kan muziek verwachten van Kirk Whalum, Philip Katrien, Phil Woods, Mel uh, Paul Desmond, nou eigenlijk heel veel bekende. En natuurlijk zitten er liedjes bij die je zeker uit het verleden kent. Maar er zit misschien ook wel iets nieuws tussen. Uh, ik begin met eh, een bekende saxofonist. die ook heel veel sessiewerk gedaan heeft. Maar ook een aantal soloplaten. Kirk Whalum. En die heeft een mooi nummertje geschreven. In the Garden. Música En dat komt van een eh, cd, Hymns eh, in the Garden, een CD uit 2000. En eh, een beetje religieuze jazz zou ik bijna zeggen natuurlijk. En ja, het thema is The Garden. En ja, vandaar dat heel veel in de titel Garden hebben. En dat geldt ook voor Philippe Katrien, een in Londen geboren Belgische gitarist. Een beetje een afstammeling van Django Reinhardt. En die heeft een cd gemaakt in 2002, Summer Night. En daar staat een prachtig nummer op. Le Jardin de Madi. door Philip Katrien op de gitaar... Philip Aarts op de bas, Joost van Schaik op de drums... en Bert Loris op trompet. Ja, mooi nummertje ook. Dan heb ik nu iets klaarstaan wat je eigenlijk niet zou verwachten in dit programma. Dat gaat namelijk over Billy Joe Armstrong. Eh, eh, eigenlijk een frontman van Green Day. En... Eh, die heeft samen met Nora Jones een ja, cd gemaakt. En die is eigenlijk wel grappig. Er zat ook een mooi nummer op. En dat is, het is eigenlijk op die cd zijn allemaal muziek van de Everly Brothers. En uh, eh, Foreverly heet die cd ook, 2013. En het nummertje wat ik heb klaargezet, dat is Down in the Willow Garden. En het gaat natuurlijk over een wilgetuin. En eh, ja, wat, wat, wat grappig is, van, eh, als je naar dit nummer luistert... het is een beetje Amerikaans, zou ik bijna zeggen country. Maar er zit een treurende elektrische eh, gitaar in. Mooi, luister. waren Billy Joe en Nora. Eh, voor Everly komt eh, het van. En het is een prachtig eh, cd. Eigenlijk was ik er wel een beetje stuk van. Van deze twee giganten in de muziek. Nora Jones, jazz en een beetje pop zou ik bijna zeggen. En Billy Joe, pure pop en rock. Kortom, mooie cd. dan maken we weer een stapje terug naar de echte jazz, zal ik maar zeggen. Phil Woods en Jim Lee. McNeely. Die eh, eh, hebben ook een nummer over Flowers. Dat komt van de cd Flowers for Hodges. En dat is uit 1991 en het nummer heet Flowers. Dat groeit natuurlijk volop in de tuin in deze tijd van het jaar. Je kan zeggen wat je wil, door die regen groeit alles als kool. Jim McNeely op de piano en Phil Woes eh, als blazer natuurlijk. Eh, ja, wat je tegenwoordig de laatste dagen toch wel meemaakt... dat er toch nog eens een beetje regen in de tuin valt. En eh, de Diana Krall, een bekende jazz-popzanger, zou ik bijna zeggen... heeft dat ook op de cd gezet. En dat staat op een cd'tje, moet ik even kijken hoe dat ding ook weer heet. Cd'tje 2012. Garden in the Rain is het nummer wat ik uitgezocht heb. summer's day when you and I had strolled away, and suddenly a storm drew nigh. Seeking shelter from the rain, we hurried down a little lane and found a lovely spot nearby. to go ik was de titel nog schuldig van eh, deze cd. Glad Ragdoll heet de cd 2012. En ja, een oude Steinway piano en haar eeuwige heese stem. Ja, dan heb je zo weer een uh, cd'tje volgespeeld. Een aardige cd, mooie klanken. Eh, tijd voor iets heel bekends. Je hebt verschillende soorten tuinen en onder andere ook een daktuin. Kom je natuurlijk vooral tegen in hele grote steden.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 Yeah. dancing at the garden. Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? No. Nou, we laten El maar even lekker doorsketten... want het is gewoon een hele lange uitvoering van het nummer. Ik zie dat het meer dan zes minuten duurt... en dan is het wel mooi geweest, zou ik zeggen. Dus tot zover El bekend nummertje... wat de meeste mensen wel zullen kennen. Eh, als je in het buitenland op vakantie bent... en dat kan allemaal wel weer, mits je de maatregelen in acht neemt... dan heb je, kom je wel eens in Italië en Zuid-Frankrijk... Eh, van die tuinen tegen die eigenlijk helemaal verlaten zijn... Hè, die ook verwaarloosd zijn, van die oude huizen. Een beetje ingestort. En eh, je hebt in Amerika Michael Franks, een zanger uit smooth jazz, zou ik bijna zeggen... die heeft daar een hele cd aan gewijd, Abandoned Garden, de verlaten tuin... Een mooi nummertje. En als je kijkt wie op deze cd allemaal meespelen... dat is wel een lange lijst van hele bekende jongens die meedoen. Randy Brecker, Michael Brecker, Joshua Redman, David Sandborn... Bob Minster. Nou, zo kan ik, Chuck Loop. Ik kan nog wel even doorgaan. Er zitten allemaal hele bekende bij. Eh, eh, de Verlaten Tuin. Michael Franks. your abandoned garden. Sunlight still prevails. The jasmine climbs the trellis fragrantly jacaranda, ultravioletly sways. The blossoms, each of them by your hand planted, will even if I tell them of your sudden disappearance from us. Not believe the tale. Though the samba has ended, I know in the sound of your voice, your piano, your flute, you are found. finally lost and disappearance still unknown to them. Await the kiss of rain. Though the summer has ended, I know in the sound of your voice friend on the highway of time. Will I meet you again? If the heart ever heals, does the scar always show? still Michael Franks. Ik weet eigenlijk niet of die wel eens op Noordse Jazz gestaan heeft. Ik geloof het eigenlijk niet. Dat is heel bijzonder.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 so gently with the roses and the wine. But now my glass is empty. I'm a fool. illusions, those excitements and confusions, hesitating at the chanting to someone. Everything you did, you know it wasn't fair. I'm a with the roses and the wine. But now my glass is empty and I'm saying. dat was Yvonne Sanchez. En dat is een, eh, ja, een dame volgens mij met Pools-Cubaanse eh, roots. Volgens mij woont ze in, uh, in Polen of zo, die kant uit. En dit was het titel van haar cd'tje. My Garden, cd'tje 2008. dit heet het nummertje Roses. En dat sloot natuurlijk mooi aan bij de Rose van Seal. terug in de tijd met Benny Goodman. En in, als je in de tuin kijkt en het is wat beter weer dan vandaag, dan zie je ze vliegen, de bijtjes. En Benny Koetman heeft daar een mooi nummer over. De Bumblebee Stomp. over Be My Little Bumblebee. Komt van een, LP Swing Me An Old Song. Kom ze, Julie London. buzz around, buzz around, keep a buzzing round. let me spend the happy hours roving with you amongst the flowers. And when we get where no one else can see, cuddle up, cuddle up, cuddle up. Be my little baby bumblebee, buzz around buzz around, keep a buzzing around. We'll be just as happy as can be, you and me, you and me, you and me. Honey, keep a buzzin', please. I've got a dozen cousin bees, but I want. Buzz around, buzz around, buzz a buzz around. Little bee, little bee, little bee. gotta love. Be my little baby bumblebee. Buzz around, buzz around, buzz a buzz around. We'll be just as happy as can be. You and me, you and me, you and me. Honey, keep a buzzin', please got a dozen cousin bees, but I want you to be my baby dat was natuurlijk eh, eh, eh, een hele bekende... Harry Breuer heet hij en hij veel vibrafoon. En dat was natuurlijk zijn quintet. En het nummer heet Bumblebee Bolero. Ja, dat is een, een prachtige figuur, die Harry Breuer. Mooie dingen gemaakt. het eerste uur zit er alweer uh, praktisch op. Dus we gaan ons gereed maken voor twee uur. En we gaan eruit met een nummertje van... even kijken wat ik dan zal doen nog. Ik denk dat ik deze doe. Meld door mee. sleeping in the palm of your hand. You're bewitched and deep in love's looked after land. Where you'll see a sun up sky with a morning new, and where the days go laughing by as love comes a calling on you. Sleep on be don't waken. Can't believe what just passed. She's mine for the taking. I'm so happy at last. Geluid geluisterd naar het eerste uur van eh, ZFM Jazz. Dit is natuurlijk zijn de klanken van Meltorm The eh, met Sleeping Bee. Eh, ik hoop dat je twee uur erbij blijft, want we hebben nog veel meer mooie tuinmuziek, om het maar zo te zeggen.